Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. In Gaza zijn sinds de terreuraanval van Hamas op Israël... meer dan 12.000 Palestijnen gedood. Dat zeggen de door Hamas aangestuurde autoriteiten in Gaza. Onder de doden zouden 5.000 kinderen zijn. Ook zijn tot nu toe zo'n 30.000 mensen in Gaza gewond geraakt. Exacte aantallen zijn niet te melden... omdat door de zware gevechten niet alle lichamen kunnen worden geborgen... zegt de autoriteiten in Gaza. In Madrid zijn 170.000 mensen de straat opgegaan voor een protestmars tegen een omstreden amnestiewet. De socialistische premier Sanchez wil amnestie verlenen aan degenen die in 2017 een illegaal referendum hadden georganiseerd over de onafhankelijkheid van Catalonië. Tegenstanders zijn bang dat separatisten die amnestie krijgen uiteindelijk opnieuw zullen strijden voor een onafhankelijk Catalonië. De demonstratie is de grootste in een reeks protesten in heel Spanje. Op de provinciale weg N242 bij Alkmaar is aan het eind van de middag een zwaar ongeluk gebeurd met zeven auto's. Zes mensen zijn met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Twee van hen zijn er slecht aan toe, meldt de politie. De toedracht van het ongeluk is nog niet duidelijk. Oud-voetbalspits Ruud Geels is overleden. De voormalige international speelde onder meer voor Feyenoord, Ajax en PSV... en werd in de jaren 70 en 80 vijf keer topscorer van de Eredivisie. Bij Feyenoord boekte de geboren Haarlemmer de meeste successen... met de Europa Cup 1, de landstitel en de KNVB-beker. Bij Ajax maakte hij vooral naam met het aantal doelpunten. 123 in 131 duels. Ruud Geels droeg 20 keer het shirt van het Nederlands elftal. Hij werd 75 jaar oud. Het weer, regengebieden trekken over. In de loop van de avond wat droger. Vannacht stroomt zachtere lucht binnen. De temperatuur loopt dan op naar een graad of 13. Morgenochtend af en toe zon. Smiddags opnieuw regen bij zo'n 12 graden. En ook de dagen daarna wisselvallig herfstweer. Dinsdag en woensdag wat droger. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio nog file op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Hoogmade.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 Love my lady, lady love my baby girl. Spread your wings so we can fly around the world. Harmony, charming, your fingertips are coming. When you drop the kisses, since you drop the palm. Stretch it, stretch it, flex it, flex Give me the position, we go, I'll flex it. it like Buddha. Buddha is the best. We can lay down and love it, put your head on my chest. Ja, CFM Zandvoort, het was een nummer uit 1973 officieel. Werd toen eh, uitgebracht door de OJ's. Maar hij werd eh, vooral bekend door de latere coverversies. En eh, jij hoorde de versie van Heavy D The Boys. Commercieel succesvolste versie eh, van dit nummer. Dat was in 1991. En in dat jaar brengt de Amerikaanse dance house formatie Heavy D The Boys een cover uit van het nummer. Geproduceerd door Teddy Riley. En deze versie werd wereldwijd een grote hit met onder meer twee posities in de Nederlandse top 40 en de UK Single Chart. En in vele Europese landen werd hij ook, eh, ook de top 10 waarmee ze hem haalden. En jij hoorde de versie, uh, de, de house versie 2023, Heb je die in de boos met Now That We Found Love. En daarvoor hoorden we muziek van Jack's Revenge met Could You Be Loved. En dat is natuurlijk weer het origineel van Bob Marley. Ik heb nog even een beetje nieuws voor je. De Amerikaanse zangeres uh, eh, SZA maakt bij de komende Grammy Awards in februari die meeste kans om in de prijzen te vallen. Ze is eh, namelijk negen keer genomineerd. En CJ is trouwens niet de enige zangeres met een flink aantal nominaties. Zo zijn er zeven nominaties voor onder andere Phoebe Bridgers en Victoria Monet. En zes voor Miley Cyrus, Billie English, Oliver Rodriguez en Taylor Swift zit er ook nog bij. Swift is gedurende haar carrière maar liefst 52 keer genomineerd... en ging 12 keer met een beeldje naar huis. Dus uh, toch positief als je genomineerd wordt. En helemaal mooi natuurlijk als je ook zo'n beeldje mee naar huis mag nemen. Maar dat is altijd natuurlijk de grote vraag en Dua Lipi, Dua Lipi, nee Dua Lipa is een paar jaar, in een paar jaar tijd uitgegroeid tot een van de grootste popsterren op aarde. Er wordt dan ook eh, rijkhalsend uitgekeken naar haar nieuwe album. Een nieuwe nummer moet ik zeggen. Het nummer Houdini, de eerste single van haar derde plaat, luidt een spannende nieuwe fase in. Dus eh, we zijn benieuwd, we houden je zeker op de hoogte. En als er een danceversie van gemaakt wordt, gaan we hem zeker hier draaien in de Nightwalk. CFM Zandvoort onderweg, zometeen de party update. Wat voor leuke feesten er allemaal gaande hier eh, in Amsterdam en misschien nog wel in de regio. Maar is nog even muziek. De laatste tijd hoor je me in een stevige harde techno-versie. Van uh, Munet, geloof ik. Ik weet even niet. Eh, ik, ik, ik ben even, even, van mijn apropos af. Jongens, het wordt tijd voor een biertje. Maar ik hoorde van de week de rustige versie. Voisure ton chemie. Je hoort hem nu in de rustige versie. John Refox. Hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk. Dan ga ik even een biertje tappen. lives across the Netherlands and around the world. This is the Nightwalk Main Stage. Only on CFM. CFM. Mario Zanfort. was muziek van eh, Noizu en Second City hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk Mainstage met More Love. En daarvoor horen we Mike Miltray met Baby Got It. Beetje garage op de radio. En zo werd het even tijd voor eh, de party update. Wat voor leuke feesten allemaal gaande op deze zaterdag 18 november alweer. En zoals altijd beginnen we eerst met Escape in Amsterdam. Wekelijks feestje Brainwash begint om 11 uur. Duurt tot 5 uur in de ochtend. Het gebeurt allemaal in de Escape natuurlijk in Amsterdam. En voor meer informatie check de website escape.nl. Natuurlijk de liner is in handen van onze eigen Zandvoortse Raimundo. En hij is natuurlijk eh, altijd van de partij. Raimundo, en vanavond heeft hij meegenomen Nomé, Repeat, Deluxe. In, in Deluxe hoor je trouwens, trouwens eh, Dion Sidney en MC Janto. Maar Raimundo en Nomé en Repeat hoor je natuurlijk eh, op de mainstage, om het maar zo te zeggen, in de Scape Vanavond wekelijks feestje Brainwash. als we doorlopen komen we bij Club R. Daar is vanavond de afgekorte letters Throwback. Dat begint om 11 uur en ze hebben weer een nieuwe tijdtest sinds vorige week. In plaats van half 5 of 5 uur is het nu tot kwart voor vijf. Van elf tot kwart voor vijf ben je welkom in Club Air. En vanavond natuurlijk zoals iedere zaterdagavond R&B en hiphop. En voor meer informatie check de website eh, thrwbck.nl. Terwijl throwback afgekort. Of eh, gewoon even kijken op air.nl. En als je meer van dat soort muziek houdt... vanavond in de Melkweg wekelijks feestje Encore... begint rond de klok van middernacht... en duurt tot vijf uur in de ochtend. Het wekelijks feestje Encore. Dat is natuurlijk House of Hip Hop en R&B. En vanavond met eh, Prime, Lee Mills zo Solange A.B. en Wynn en host het bij Leroy. Vanavond dus Encore Amsterdam. Het uh, wekelijkse feestje Encore. En de website is dus Encore aan elkaar geschreven. Encoreamsterdam.nl of melkweg.nl. En nog een leuk feestje zag ik voorbij komen. Vanavond in de Melkweg. Dat is eh, ja, eh, eigenlijk naast Encore, waar Encore gehouden wordt. hebben daar meerdere locaties hè, bij de Melkweg. Everybody Happy, Party Animals, Flammon en Abraxas, Mojo Fire en More. Begint rond de rotterklok van middernacht, duurt tot kwart kwart voor drie. is heel kort. Dat is allemaal in de, in de Melkweg. Happy Hardcore. En eh, ja, zoals ik al zei. Party Animals zijn er aanwezig. Flamman en Abraxas. Mojo Fire. Dr. Root komt voorbij. En de hakkende mannen. Dus eh, ja, kort feestje. Maar misschien dat je er zin in hebt. Een beetje happy hardcore. Gaan wij door met muziek. Want daarvoor zie ik je aan je radio gekluisterd. Never Dull met In The Mood. I feel your back on me. in the mix and a 411 on where the party's at. Only on ZFM. Right. Nightwalk main stage. I want you to hold me. ZFM Zandvoort, de Nightwalk Mainstage... voor de muziek van Calvin Harris, Sam Smith en eh, het nummer Desire. Alleen dit keer in de Don Diablo remix die hij pas geleden gemaakt heeft. Eh. en eh, ja, die doet het goed, die versie. ZFM Zandvoort, welke plaat zijn er erg populair in de clubs... op de radio, op de streams en op de indoor festivals. Want ja, in Nederland, hè, de outdoor festival... dan moet je een regenpak aan hebben en een paraplu en nog een regenpak... En een paar uh, laarzen die tot aan, je, tot aan je reet komen waarschijnlijk. Want anders voel je gewoon drijf en drijf dat. In ieder geval deze week op 10. Nick Morgan met uh, Shook Part 3 op 9. Nick van Julie met Alma Minds op 8. Ezel met The Edge op 7. Kashmir en Dajé in de remix van Marco Lijs met Brighter Days. Op 6 Peggy Goo met dit Ghost Like Na Na Na. Ik weet niet of je het nieuw al gehoord hebt, maar uh, ja, is niet veel bijzonders. Het is iets heel anders. Op 5 deze week Mark Knight, Green Velvet en James Herbert The Greatest Thing Alive. Op 4 Fisher Attack met The Take It Off. Op 3 Mochak Jealous. Op 2 Paul Shaw met Dog Days. En nog steeds op nummer 1 Kasim met Love Desire. Ik heb andere muziek voor je. Wat dacht je van Noizu? Alweer Noizu? Ja, Noizu dit keer met Martin Eiken met Burn In. Je wordt hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk Mainstage. Yeah. Are you ready? Saturday night, your dance night on ZFM. Een formatie die jaren geleden echt fantastische muziek maakte. De Swedish House Mafia. Daarna gingen ze uit elkaar. En ineens waren ze weer bij elkaar. En eh, nou, de eerste plaatjes waren echt, naar mijn mening, ruk. Slaapverwekkend, niet interessant. Echt niet dansen, eh, dansbare eh, muziek. maar ze zijn weer terug met de laatste paar platen die ze gemaakt hebben. Dat ik zeg van, nou, het begint weer een beetje op het ouderwetse Swedish House Mafia te lijken. En je hoorde zojuist, eh, zojuist Ray of Solar. En ook Chesto die, eh, was er erg positief over dat hij er ook een remix van gemaakt heeft. En daarvoor horen we Dam Dom Dollar met Saving Up. En tot zover ook dit uur van de Nightwalk.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 We nog even muziek onderweg. Zometeen misschien nog eh, Aussie Groove met My Jam. Maar eerst die Danny Ball Bond en de Human Resource met Dominator. Ik zeg tot zometeen na de break. no other. There is no other. There is no there is no other. I'm the one and only dominator. Over and rubber and cover. In other words, sucker, there is no other. the one and only dominator. I'm the one and only dominator. Over and rubber and cover. In other words, sucker, there is no other.